Uur. Dit is dooral Megens met het NOS-journaal. Regeringspakken veel bedrijven weer torenhoge winsten... en profiteren gewone werknemers daar te weinig van. De PvdA wil dat Nederlanders het nu ook in hun portemonnee gaan merken... dat het beter gaat met de economie. Het kabinet heeft vorig jaar zelf het goede voorbeeld gegeven... door de salarissen van ambtenaren en de politie te verhogen, zegt Nijboer. Maar het bedrijfsleven blijft tot nu toe echt achter. Eerder pleitte president Klaas Knot van de Nederlandse Bank ook al voor een verhoging van de lonen. KNMI waarschuwt vanochtend voor dichte mist. In vrijwel alle provincies kunnen mistbanken voorkomen. En het zicht kan op sommige plekken minder dan 200 meter zijn. Alleen voor de Waddeneilanden en de provincies Groningen, Friesland en Limburg geldt de waarschuwing niet. De mist zal na verwachting rond 8 uur verdwijnen. Het gebruik van duurzame energie is vorig jaar gestegen naar 5,8% van het totale verbruik. Dat is een fractie meer dan in 2014. Het gebruik van duurzame energie ligt al jaren ver achter bij de doelen van het kabinet. Dat wil dat over vier jaar 14% uit duurzame bronnen komt. Als het aandeel niet sneller groeit, kan het kabinet dwingende maatregelen nemen om het te vergroten. Bij Coca-Cola in Dongen is zoutzuur gelekt. Dat gebeurde kort voor middernacht. Niemand raakte daarbij gewond. Zoutzuur is een bijtende stof en kan brandwonden veroorzaken. Nadat het lek was ontdekt is alle afvoer naar buiten stilgelegd... zodat er geen schadelijke dampen konden vrijkomen. Personeel van alle kerncentrales in Frankrijk legt vandaag het werk neer. Het is een nieuwe actie in een serie protesten tegen de wijziging van de arbeidswet... die het makkelijker maakt om mensen aan te nemen of te ontslaan. Ook de Franse luchtverkeersleiders leggen vandaag het werk neer uit protest tegen die wet. Het weer, eerst veel bewolking, met dus kans op mistbanken en lokaal nevel. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door.